Er wordt in de stad Christchurch nog wel met man en macht gezocht, maar er is al ruim 24 uur niemand meer levend onder het puin aangetroffen. Het dodental staat nu op 76. Er worden nog 238 mensen vermist. In Christchurch zijn inmiddels een aantal buitenlandse reddingsteams actief, onder meer uit de VS, Groot-Brittannië en Japan. De reddingswerk wordt bemoeilijk doordat een groot aantal gebouwen instabiel is. Zo dreigt een hotel van 26 verdiepingen in te storten. De schade door de aardbeving wordt voorlopig geschat op 12 miljard dollar. Een transportvliegtuig van de Nederlandse luchtmacht vliegt vanmorgen naar Tripoli om Nederlanders op te halen. Het Hercules-toestel landde gistermiddag op Sicilië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde uit veiligheidsoverwegingen niet meteen doorvliegen naar Libië. De evacuees zouden dan in het donker naar het vliegveld moeten komen en dat vond het ministerie te gevaarlijk. 77 Nederlanders hebben de ambassade laten weten dat ze Libië willen verlaten. Ook het Nederlandse vergat Hare Majesteits Tromp haalt mensen op in Libië. Het schip komt naar verwachting vrijdag aan. De Belastingdienst heeft vorig jaar 4,5 miljoen euro teruggevorderd van wiettelers in Limburg. 80 kwekers kregen naheffingen en boetes opgelegd. Sommigen moesten meer dan 200.000 euro betalen. Staatssecretaris Wekers van Financiën is tevreden. Voor de regionale zender L1 noemde hij de gezamenlijke actie van Belastingdienst, politie en het OM een begin. Door criminelen te raken in hun portemonnee tref je ze het hardst, zei Wekers. Hij wil de aanpak ook invoeren in de rest van het land. Het weer nog, vannacht vooral in het oosten nog motsneeuw. Vanuit het westen geleidelijk overal regen. Overdag eerst regenachtig, in de middag droog. Het wordt 3 graden in Groningen en 8 in Zeeland.